Hij probeerde de afgelopen week vast te stellen of er voldoende onderling vertrouwen is om een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV tot stand te brengen. Als Cenk Willing met een positief oordeel komt, worden de gesprekken tussen de partijen hervat. Mogelijk zal Ivo Opstelten opnieuw worden aangesteld als informateur. Nabestaanden van Nederlandse militairen die zijn gesneuveld in Afghanistan hebben afgelopen week een bezoek gebracht aan het land. Ze bezochten onder meer het kamp waar de gesneuvelde militairen hebben gewoond en gewerkt. Woensdag waren ze vertrokken van vliegveld Eindhoven. In Kandahar, in Afghanistan, is het gezelschap opgesplitst en in kleine groepen doorgereisd naar de kampen in Kabul, Tarinkot en Derawood. Samen brachten ze een bezoek aan het hospitaal en het herinneringsmonument. Iran is alsnog bereid een van de drie Amerikanen vrij te laten die al meer dan een jaar vastzitten op verdenking van spionage. Volgens de Iraanse aanklager mag de vrouw Iran verlaten als er een borg van een half miljoen dollar wordt betaald. De twee mannen blijven vastzitten. Volgens het regime in Teheran zijn de drie journalisten die in Iran wilden spioneren. De discussie over de komst van een islamitisch centrum bij Ground Zero in New York heeft veel anti-moslimgevoelens losgemaakt. Dat zegt de imam die betrokken is bij het project. Volgens de imam maken veel Amerikaanse moslims zich zorgen over de toenemende islamofobie. Die is door deze kwestie groter dan vlak na de aanslagen van 11 september 2001, zei hij op een Amerikaanse nieuwszender. In Turkije zijn de stemlokalen gesloten voor het referendum over een nieuwe grondwet. Bijna 50 miljoen Turken konden hun stem uitbrengen voor de grondwetshervorming... die de macht van het leger en van de rechters moet beperken. De eerste uitslagen van het referendum worden rond 8 uur vanavond verwacht.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 Lieve help Daan, je verrast me gewoon aan. Ja goed hè, wat gezellig hè. <laughs> ik eh, zat met uh, van Robbie eventjes te kwebbelen. Ja dat weet ik. Over gisteravond. <laughs> dat was niet de bedoeling eigenlijk. Was er een je gezellig of niet? Nou, daar wil ik eh, wel wat over zeggen, maar niet over oh, microfoon. Goed? Oké, is goed. Dat we nou, zo meteen. Wie was dit? Ja, Dit, uh, Manfred Mann uiteraard. Blinded by the Light in 1975. Een hele grote hit van Manfred Mann's Earth Band. Een eh, toetsenist uit, geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika, in 1940. Wat gaan we vanavond doen? Nou, ik, ik, we gaan vanavond een heleboel originele nummers draaien. Lange nummers. Met name dat wordt langer, dat moet u even in de gaten houden. Die eigenlijk bijna nooit gedraaid worden. Bijvoorbeeld het volgende nummer, dat is van Fleetwood Mac, Oh OL. En normaal gesproken hoort u op de radio part 1, maar wij gaan ook part 2 erbij draaien. En dat soort dingen. De lange versie van bijvoorbeeld Led Zeppelin, Stairway to Heaven. De lange versie van Bohemian Rhapsody. Dat soort dingen gaan we vanavond voor u doen. En eh, ik hoop dat u daarvan geniet. Ik denk dat er een hoop luisteraars zijn die dat wel erg prettig vinden. Het zijn allemaal oude rocknummers en dat soort dingen. En eh, laten we zeggen van, eh, laten we het volgende doen dan. We, gaan er gewoon een hele gezellige avond van maken. Jawel, zeker. Rubberen Robbie is erbij. Daan is erbij. <laughs> Dat is goed. <laughs> Rubberen Robbie. ja, <laughs> nou, we, echt wel.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 dat is echt hele mooie muziek. Gitaarspel van Peter Green met eh, zijn band uh, Fleetwood Mac. Met eh, Mick Fleetwood aan de drums. Jeremy Spencer ook gitaar en Bob Brunning bas. Dit was uh, eh, OL Part 1 en 2. Dat, van, met name dat laatste gedeelte, dat hoor je bijna nooit op de Nationale Radio. Wel hier bij CFM, Golden CFM moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is natuurlijk ons programma, dan. Wat ja, zijn? Altijd gezellig, altijd leuk. Goede muziek. Echt goede muziek. We gaan eh, een nummer draaien van uh, Booker T en de MG's. Ja, en daar ben ik altijd heel erg gecharmeerd van. Het is weliswaar over het algemeen instrumentaal, ook dit nummer. Maar het is wel heel erg lekker hoor het u naar Melting Pot, een nummer uit 1971 en ook weer een heel lang nummer. Ja, ja Joop. Heerlijk hè? Oh man, die kan je gewoon bij wegzwijmelen dan. We gaan hier, we swingen onze pampen uit hier ook. Nou, ik vind het ook weer overdreven. Ah ja, wel man. <laughs> het is wel lekker. Echt wel. In ieder geval. man. Laten we eerlijk ik, zijn. Ik zie jou swingen hier ook. Ja, nou, daar zit wat in eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, dit is muziek met, met het Hammond B3-orgel. En ik, ja, ik ben daar helemaal gestoord van. Ik hou ervan. Het is eh, heerlijke muziek. En ik hoop ook dat eh, uw luisteraar daarvan eh, van geniet. we hebben in ieder geval ons best gedaan om hele mooie nummers uit onze ja, doelgroep te halen. Die heel erg lang zijn. Het volgende nummer, ja, dat kent u vast en zeker. Het is het nummer Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Een nummer eh, opgenomen in 1971 eh, op het eh, LP Led Zeppelin 4. En het staat al, bijna altijd heel hoog genoteerd in de top 1000 van elk jaar. Hier is Led Zeppelin met Stairway to Heaven. mooi. Is echt gaaf. Ja, hele mooie muziek. Led Zeppelin. Uh, ik ken ook andere nummers van ze. En die wil ik ook nog wel eens een keer voor u draaien. Maar eh, dit is een van de mooiste nummers, denk ik. Stairway to Heaven. Van het album uh, Led Zeppelin nummer 4 uit 1971. Stairway to Heaven. We gaan door met eh, ja, een nummer dat eh, bijna iedereen kent. Het kan ook niet anders. Het heeft jaren nummer 1 gestaan in de top 1000 van bijna alle jaren. Het nummer is eh, Bohemian Rhapsody van natuurlijk van Queen. Een nummer uit 1975. Laten we maar naar gaan luisteren dan. Want dit is echt... dit zingt iedereen mee. Komt ie aan. your eyes, look up to the skies and see.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 Dat is, daar is een ander programma voor. Queen, Bohemian Rhapsody uit 1975. Jawel, ook een lekker lang nummer. Het volgende nummer is ook heel erg lang. Het is, zal niet al te bekend zijn bij een heleboel mensen, maar de kenners kunnen het waarschijnlijk wel eh, waarderen. Het is eh, Haitian Divorce, oftewel het eh, Haitiaanse scheiding van Steely Dan, 1973. ja, het Den. Het begint een beetje gezellig te worden, want de heren van het eh, volgende programma, die eh, beginnen een beetje... Knockout eh, ja, kijk, kijk, ze nou staan, zeg, stoere boys beginnen hier eh, binnen te druppelen. Maar dat is van latere zorg. Ehm, eh, helaas voor jullie zal ik er niet aan luisteren. <laughs> muziek is niet mijn smaak, maar dat is weer wat anders. We gaan er door met de nummer. Ja, echt voor Daanse vader. Eh, oh. niet per se zo uitgezocht, maar hij, ik denk dat hij het geweldig vindt. Het zijn de Temptations, een groep uit 19, ja, we eens een jaren 60. een van de eerste soul bands uit Amerika. En het nummer...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 Tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son. nee, we gaan er nog niet uit. We gaan nog een klein nummertje, een stukje draaien van een eh, heel mooi nummer van eh, Peter Frampton. Eigenlijk is het een nummer van George Harrison, oud opgenomen tijdens het concert van Bangladesh. While My Guitar Gently Weeps, een nummer uit 1975. In ieder geval was het wel het programma weer. Ja. Eh, ook